Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt geen meerderheid te krijgen voor het aanscherpen van de begrotingsregels, zoals is afgesproken in de EU. De PvdA zal tegen het nieuwe Europese verdrag daarover stemmen als Nederland daarvoor volgend jaar al zijn begrotingstekort moet terugdringen naar 3%. Door de opstelling van de PvdA is er geen meerderheid in de Tweede Kamer. Syrië houdt op 7 mei parlementsverkiezingen. De Syrische president Bashar al-Assad heeft dat bekendgemaakt op de website van het parlement. De vraag is of de verkiezingen veel betekenis hebben. Een referendum vorige maand over een nieuwe grondwet werd door de Syrische oppositie en internationale waarnemers afgedaan als een farce. De Amsterdamse politie heeft een man van 18 opgepakt voor een zware mishandeling begin vorige maand. Het slachtoffer had training gegeven aan een damesvoetbalteam toen hij door vier mannen werd achtervolgd en bewusteloos werd geslagen. Hij liep onder meer kneuzingen en een gebroken neus en oogkas op. Waarom hij in elkaar werd geslagen is niet duidelijk. Drie andere daders worden nog gezocht. Bij een paleis in Brussel is een automobilist op een aantal motoragenten ingereden. Die hadden net een ambassadeur begeleid. Volgens de politie zijn acht mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Eén agent zou in levensgevaar zijn. De automobilist is opgepakt en zei dat hij zelfmoord wilde plegen. De man vroeg de politie zelfs om hem dood te schieten. De VARA heeft een boete van 50.000 euro gekregen voor het maken van reclame in het programma De Wereld Draait Door. In november 2010 mocht programmamaakster Yvonne Jaspers haar servies aanprijzen. Volgens het commissariaat voor de media zijn daarmee de regels overtreden. Vorig jaar werden er zeven van dat soort boetes uitgedeeld. Het weer, vanmiddag veel bewolking en een temperatuur rond de 10 graden. Morgen ook rustig en droog weer met in het zuiden smiddags af en toe zon. Het wordt dan 10 graden in het noorden tot 14 in het zuiden.